Boven Benghazi cirkelen Franse gevechtsvliegtuigen om de troepen van Gaddafi te waarschuwen. En vliegtuigen van andere landen staan klaar om bij te springen. De Libische militairen bij Benghazi moeten zich onmiddellijk terugtrekken, anders worden ze aangevallen. Dat heeft de Franse president Sarkozy in Parijs gezegd, na afloop van een internationale top over Libië. Gaddafi's troepen hebben de hele ochtend opstandelingen in Benghazi beschoten en ze gebruikten daarbij ook tanks. Bij die aanvallen zijn doden gevallen. Volgens Sarkozy heeft de Libische leider daarmee de VN-resolutie van donderdag geschonden. Sarkozy beloofde dat de buitenlandse interventie wordt opgeschort als Gaddafi de strijd staakt en onderhandelt met de opstandelingen. Maar vanochtend nog waarschuwde Gaddafi dat een buitenlandse aanval zal worden vergolden. In het kraanwater in de regio Fukushima is radioactief jodium gevonden en de waarde ligt volgens de Japanse regering boven de toegestane norm. Ook in de hoofdstad Tokio en vijf andere regio's zijn sporen in het kraanwater gevonden, maar daar is de norm niet overschreden. Intussen mag er geen voedsel meer worden verkocht dat uit de regio rond de kerncentrale in Fukushima komt. Het gaat vooral om melk en spinazie. De Duitse ijsbeer Knoet is dood. Hij werd levenloos gevonden in het bassin van het ijsberenverblijf in de dierentuin van Berlijn. Knoet werd wereldberoemd toen hij kort na zijn geboorte in december 2006 door zijn moeder werd verstoten en daarna werd grootgebracht door zijn verzorger. De doodsoorzaak van Knoet is nog niet bekend. De Italiaanse wielerklassieker Milan Remo is gewonnen door de Australier Matthew Goss. Na een koers over 300 kilometer won hij de eindsprint van een kopgroep van acht. Achter Gos werd de Zwitser Cancellara tweede en de Belg Gilbert werd derde. Het weer zonnig met af en toe een stapelwolk. Het is 8 tot 10 graden.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 Maar ook het laatste nieuws uit Libië. Want uh, waarschijnlijk gaan we gewoon aanvallen. En natuurlijk, en niet te vergeten... Dat is DJ Paul Helstek, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see your rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hey, oh, dat is een ander nummer. Turbo. De filmagenda bedoel ik. Extra. MVP presentation. Mighty Jasmine Ray. Come on, vice versa. Let's go. Rock your body, mic check one it ain't a my crew run through. Shake show me what you can do. Like oh, oh, oh. Rock your body, mic check one two. the back into the groove. impossible for you not to feel us, the realest MC that you ever met in your life. I'm trying to see you work, put a little sweat in your life. I got an idea, and it might sound silly, but I wanna roll your body in a tight brown Philly. Crack it, lick it up, seal it airtight. Get a light, cause you know we gon' burn it all night. And I just might double the ice on Diddy. So if you double the price, me and Vice rock any. Come on. Your body might check one, two, but it ain't a party till my crew run through. put the lens on zoom, bends on room. As long as you got the right perfume, ain't nobody checking out the telly till noon. Come on, you should get a stag tat on the backbone. Stag rap, I'm peeling off them tight sassones. Honey, stop breathing when I step in the room. And ain't nobody leaving till I said it with the boom. I your body might check one two, but it ain't the party to my crew. boom, boom. making it hot when y'all move. Sag, I'll reach the top cause I choose. Grooves, tracks like the Catland use. In fact, I'm nice with the rap, can't lose. Come on. En eh, ja, een flinke tegenslag voor de Maliwodo verder fans Want eh, na dit seizoen gaat het stoppen. Paul heeft gezegd, ja, ik heb er geen zin meer in. Ook al zijn de kijkcijfers nu wel beter dan het vorige seizoen. Ik kap er gewoon mee, ik heb er geen zin meer in. Eh, terwijl juist BNN en de Varen wouden juist heel graag door. En Filimon Wesseling ook, waarmee die programma doet. Maar het gaat toch niet door. Dus ja, helaas, helaas, helaas. De Sienna met de hit waar ze mee doorbrak. Pan de replay. to groove, I'ma show you how to move. Come, come, Mr. DJ, something Future. More. En eh, een Amerikaanse vrouw, die heeft de McDonald's aangeklaagd eh, door de wc. Want uh, ze eisen schadevergoeding van 30.000 eh, dollar. Omdat ze in een filiaal in Chicago door het toilet zakte. Tijdens eh, ja, een boodschap begaf de, de porseleinen toonut onder haar gewicht. En Hardy liet zich niet gemakkelijk vallen en klampte zich vast aan de muur. Het resultaat arm- en schouderletsel. Dus nou ja, 30.000 euro. Als je, als je het over hebt, dan, dan kan je het natuurlijk allemaal nog geven. En McDonald's zal ze geen probleem zijn hoor. Nou, wil je, wil je nou dit... Nee, hier. Is toch geen probleem. Even rokken met de hoek. Dit is Girl. escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good. up high. I feel good, yeah. En eh, je moet echt oppassen in de tuin hoor, want eh, nou, ik zal je het verhaal even vertellen. Een 19-jarige eh, vrouw uit Den Haag, die dacht nou ik ga even lekker shoppen in, in Amsterdam. Dus nou, die naar Amsterdam toe. En nou ja, je kent het al, eh, sommige vrouwen die shoppen echt vijf uur lang. Dus nou, die was na die vijf uur was helemaal kapot. Dus zij stapte, stapte tuin om terug te gaan. Maar ja, ze denkt, nou, ik ben toch eigenlijk best wel moe, dus ik ga even slapen. Maar op een gegeven moment wordt ze wakker, zit ze in Brussel in een opgesloten tuin. Nou, daar heeft ze dus zo'n uh, zo'n tien uur gelegen en toen is ze bevrijd door schoonmakers. Goed, <laughs> dit is Coldplay. Met Viva la Vida. Daar zijn ze gewoon ontzettend hoog mee in de top 2000 gekomen. Waar schouderklopje, schouderklopje. Zal ik nog even nieuws over Japan? when I gave word. Now So where's your class if you are wrong? you Glass. Het is weer terecht. Het cd'tje met de jingles. Dus die kunnen we ook maar weer inzetten, helemaal top. En eh, nou, verschrikkelijk nieuws eh, uit Japan. Want aantal is nu al opgelopen naar die, 7320. Eh, maar er zijn nog zeker 11.000 mensen vermist. Meer dan 11.000 mensen zijn er nog vermist. En eh, natuurlijk, eh, nou ja, nu die alles eh, op spannen staan... kan natuurlijk gebeuren dat dat ook nog fout gaat. En als dat in drinkwater komt, dan wordt het een ongelofelijke ramp. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Maar tot nu toe zijn er 7320 doden al gevallen. of voor time and all I got minutes. Dit is Madonna. We gaan met Justin Timberlake. Hey, we, gooien Timberlake ook nog even bij.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 het is eh, vandaag zo'n 10 graden. In de avond Peter de die, die, die gaat gewoon weg. Nou, dat, dat is al te zien. Morgen wordt het, weer, wordt het nog beter weer. Wordt zo'n 11 graden. Is het in de ochtend al vrij zonnig. Maandag eh, wordt het weer weer beter. Wordt het al 12 graden. Dinsdag wordt het zo'n 13 graden. En woensdag wordt het zelfs 14 graden. Dus eh, het weer wordt alleen maar beter. En hey, jongen, ik wou dat deze plan voor mij werd gemaakt. Zo, eh, David Staats. Maar ja, helaas. Het is jammer allemaal, maar Goed. Barbara Streisand dan Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. één keer kon opzetten. Ik geef je een David Staats. Ah, het klinkt toch niet. ZFM. dat was al snel. Dat was eh, Enrique Iglesias. Samen met... Uh, hoe heet ze? Samen met... Uh, Nicole Slides, nigga. En nou, het, is, het is gebeurd. Nadat Nederland Lotto heeft gespeeld met, met Libië door een, door een helikopter weg te geven... zijn we er klaar mee. En eh, nou ja, eh, eh, we zijn er nu ook echt klaar mee. Want Franse gevechtsvliegtuigen vliegen al boven Libië. En België stelt vanaf maandag F-16 staaljagers en een mijn, mijnenveger ter beschikking. Ook Spanje zet 4 F-18 staaljagers in. En nou, Nederland die is nog een beetje aan het twijfelen wat we nou moeten. Maar uh, Rutte zegt, als, als het wordt gevraagd of wij nog eh, steun willen leveren... dan zeggen we waarschijnlijk wel ja. Nou, komt eindelijk actie. Er mocht wel eens tijd worden. Dit is Tayo Cruz en... Eh, ja, ja, hoe zeg je dat daar? Hoger. Zo heet het nummer, ja. Ik vind dit allemaal niet hoor. Dit is Higher. Goedemiddag. Now I know how to get down on the floor.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 Zo Rihanna bijvoorbeeld. Nou goed, eh, dit is in ieder geval het einde van het eerste uur. Eh, volgende uur toch nog veel meer nieuws. En eh, veel meer lokaal nieuws ook. Dus het komt helemaal goed.